Hij noemde ook één voorbeeld, zegt correspondent Frank Renaud. Dat is het Franse collectief tegen islamofobie. Dat is een organisatie waar mensen klachten kunnen indienen als ze gediscrimineerd worden omdat ze moslim zijn. Er worden juridische procedures dan gestart. Maar ze worden er ook weer van beschuldigd contacten te onderhouden met salafisten of met de moslimbroederschap bijvoorbeeld daardoor geïnspireerd te zijn. Dus het is dus onduidelijk welke rol die organisatie precies speelt. Afgelopen vrijdag werd een docent van een middelbare school in een voorstad van Parijs op straat onthoofd met een mes. De dader zou boos zijn geweest omdat de docent in zijn lessen aandacht had besteed aan cartoons over de profeet Mohammed. Heb je vandaag een rijles? Vergeet dan je mondkapje niet. Het CBR neemt namelijk geen examens meer af als leerlingen en rijinstructeurs tijdens de les geen mondkapje hebben gedragen. Die regel gaat vandaag in. Het is onrustig in Chili bij gewelddadigheden gewelddadige demonstraties in de hoofdstad Santiago zijn twee kerken door brand verwoest. Tienduizenden mensen gingen de straat op om de anti-regeringsdemonstraties van een jaar geleden te herdenken. Daarbij vielen toen meer dan 30 doden en duizenden gewonden. Rotterdamse criminelen spelen een grote rol in het Limburgse drugsmilieu. Het gaat vooral om jongeren. Dit jaar zijn er in Limburg al 44 drugsverdachten uit Rotterdam opgepakt, vertelt deze verslaggever van de regionale zender L1. In het onderzoek zijn er verschillende junks opgepakt in Heerlen en Kerkraden is er gekeken in hun telefoons. Kijken welke nummers zij hebben gebeld. Die nummers zijn weer getraceerd, zijn afgeluisterd en zo is men uiteindelijk bij meer dan 40 Rotterdamse drugscriminelen gekomen. de Rotterdamse criminelen kiezen voor Limburg omdat ze daar dicht bij de grens met België en Duitsland zitten. Zo kunnen ze hun drugs ook over de grens verkopen.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 Frankrijk gaat een aantal moslimorganisaties verbieden... omdat het vijanden van de republiek zouden zijn. De Franse minister van Binnenlandse Zaken kondigde dat aan... naar aanleiding van de onthoofding van een leraar. Verder krijgen tientallen islamitische verenigingen en scholen inspectie. Door een technisch probleem ligt de handel op alle Euronext-beurzen stil. Onder meer in Amsterdam, Brussel en Parijs. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Jumbo-Visma breidt uit naar het vrouwenwielrennen. Ze hebben al een mannenploeg en schaatsploegen en nu dus ook een vrouwenwielrenteam. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten van het land wat regen.